NOS Nieuws van 7 uur. Gert Kluk met het NOS Nu heeft bij ongetrouwde stellen alleen de moeder het gezag... maar D66 vindt dat niet meer van deze tijd. De partij heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om te regelen... dat ongetrouwde stellen op dat punt dezelfde rechten krijgen... als mensen die getrouwd zijn. Tientallen asielzoekers zijn gebeld door criminelen... die hen wilden chanteren, meldt de Volkskrant. De fraudeurs zeiden dat ze van de IND waren... en dat de asielzoekers het land uit moesten als ze niet betaalden. De bellers beschikt over paspoortnummers en andere zeer persoonlijke gegevens. De IND en de politie doen onderzoek. In een grote markthal in het Brabantse Katwijk heeft afgelopen nacht brand gewoed. Op het terrein van de markthal zijn asbestdeeltjes gevonden. De brandweer onderzoekt of het asbest op meer plekken ligt. Uit voorzorg zijn wegen in de buurt afgesloten, zodat het verkeer de deeltjes niet verder kan verspreiden. De markthal wordt als verloren beschouwd. Bij een brand in een appartement in Emmen zijn drie mensen gewond geraakt. De bewoner is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij had ook rook ingeademd, net als de twee bewoners van de woning erboven. Ook die zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand in Emmen ontstond vermoedelijk in de keuken. Werknemers met een flexibel arbeidscontract raken minder vaak werkloos dan twee jaar geleden. Toen was ruim 5% van de flexwerkers na drie maanden weer werkloos. Nu is dat minder dan 4%, meldt het CBS. Steeds meer flexwerkers stromen door naar een vaste baan, vooral mensen van 25 jaar en ouder. Een raadslid uit Heerlen die de officier van justitie in de rechtszaak tegen Jos van Rij beledigde, neemt een time-out van een maand. Op Twitter vergeleek hij de officier met een kampbul uit Auschwitz. Nu zegt het raadslid in een e-mail dat hij tijd nodig heeft voor zelfreflectie. Het weer, vandaag zon en wolken, in het oosten en zuidoosten een bui en het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Geldermalsen en Culemborg, 5 kilometer. Bij Vianen ligt rommel op de weg. Daar staat file vanaf Everdingen. Op de A4 richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude. De A6 Lelystad-Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Muidenberg langzaam rijden en stilstaan. Dit was op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Velzen. Op de A15 richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 4 kilometer.